Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd zou de grens tussen de Gazastrook en Egypte voor buitenlanders open zijn. Dat meldt persbureau Reuters. Egypte stelde wel eisen aan het openstellen van die grens, zegt correspondent Joost Scheffers. Ze hebben aan Amerika gevraagd. Amerika dat heel erg de druk op Egypte uitvoerde om ja, in eerste instantie de Amerikanen uit Gazastrook te halen. Heeft Egypte gezegd, dat is goed, dat willen wij doen. Maar dan willen wij wel staakt het vuren in het zuiden van Gaza. En dat staakt het vuren lijkt er nu ook te komen, waardoor de grens dus open kan. Het nieuws is nog niet bevestigd door de landen zelf. En de Joodse scholen in Amsterdam zijn vandaag weer open. Vrijdag werden die scholen uit voorzorg gesloten... uit angst voor geweld na een oproep van Hamas. De scholen hebben vanaf vandaag extra beveiliging gekregen. Wolven-experts en natuurorganisaties zijn boos op park De Hoge Veluwe. Daar willen ze een speciale toegang afsluiten... die alleen te gebruiken is voor dieren... De organisaties willen dat de wolven die op het park geboren worden... genoeg mogelijkheden hebben om uit dat park weg te komen. Het leefgebied wordt anders te klein... en dat kan voor voedseltekort en spanningen in de roedel zorgen, zeggen ze. De park zelf zegt dat de wolf de normale uitgangen kan gebruiken... die ook bedoeld zijn voor wandelaars, fietsers en auto's. En het bedrijf hierachter is jarig deep in We don't talk about Bruno. Disney is precies 100 jaar geleden opgericht. Radio-dj en mega-Disney-fan Michiel Veenstra ziet dat de verhalen in de loop van de tijd flink zijn veranderd. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de prinsessen. Vrouwelijke figuren, en helemaal de prinsessen... zijn niet langer leidzaam afwachten tot de prins op een witte paard langskomt... maar zijn gewoon eh, sterke eh, karakters met een, met een eigen doel... een eigen uh, verhaallijn, een eigen missie. In Nederland wordt het jubileum onder andere gevierd... met amazing concerten in december. En het weer nog. In het binnenland begint de dag fris en mistig. Vanmiddag wolken en vooral in het zuiden behoorlijk wat zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt maximaal een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar ongelukken gebeurd in de regio die nog voor vertraging zorgen. Zoals de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is de weg gelukkig weer vrijgegeven. Nog wel 20 minuten oponthoud vanaf Baarn. Verder drukt op de A10 de ring van Amsterdam. Tussen Lansmeer en Zeeburg 6 kilometer met 20 minuten extra.